Mark Visser met het NOS-journaal. De VVD wil dat het kabinet komend jaar meer inzicht geeft in de voortgang van de geplande bezuinigingen. In het Kamerdebat over de jaarverslagen van de ministeries en de Algemene Rekenkamer zegt fractievoorzitter Blok dat hij optimistisch is over de stand van zaken rond de hervormingen. Maar het kabinet moet de plannen duidelijk opnemen in de begrotingstukken, compleet met tijdlijnen en plan van aanpak, vindt de VVD. In het debat zei PvdA-leider Cohen dat het kabinet weinig doet om zich te verantwoorden. Als het kabinet zou aangeven wat de gevolgen zijn van het beleid, moet het erkennen dat het beleid economisch en sociaal niet verantwoord is, zei Cohen. De PvdA-leider spreekt van een eigen kabinet voor de happy few. In Noord-Irak zijn bij een dubbele bomaanslag zeker 17 doden en tientallen gewonden gevallen. Bommen ontplofte in de stad Kirkuk bij het hoofdbureau van de politie. Dat een eerste bom ontplofte stormden agenten naar buiten. Kort daarna ontplofte een tweede, zwaardere bom. Wie erachter zit is niet bekend. Kirkuk ligt zo'n 300 kilometer ten noorden van Bagdad. In februari was er ook al problemen. Trainer Tondu Duchatinet vertrekt per direct bij FC Utrecht. Op de website van de club staat dat de clubleiding en de trainer dat na goed overleg hebben besloten. De clubleiding had du laten weten dat ze niet met hem verder wilden. Chatounet had nog een contract tot volgend jaar zomer. De trainer is teleurgesteld over het besluit en besloot daarom direct op te stappen. Assistenttrainer Jan Wouters neemt de resterende trainingen van dit seizoen voor zijn rekening. Duchatinier was twee jaar hoofdtrainer van FC Utrecht. Afgelopen seizoen werd de club negende, waardoor het team de play-offs voor Europees voetbal misliep. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Later in het westen zon, in het oosten bewolkt en in Limburg kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat nog file bij Eembrugge 2 kilometer. De andere kant op tussen Amersfoort Noord en de afrit Bunschoten 3.